De GGD in Noord-Brabant heeft gemengde gevoelens over de nieuwe maatregelen tegen Q-koorts. De dienst vraagt zich af of het wel lukt om alle drachtige dieren te testen voordat ze in het voorjaar gaan lammeren. Miskramen waarbij de Q-koortsbacterie vrijkomt laten zich niet voorspellen... en kunnen ook de komende maanden al voorkomen, zegt de GGD. De komende maanden eh, worden veel besmette en drachtige geiten en schapen afgemaakt... om besmetting van mensen te voorkomen. De autoriteiten in Rotterdam hebben fout op fout gestapeld tijdens de strandrellen in Hoek van Holland in augustus. Binnen de politie was al bekend dat Feyenoord hooligans uit waren op rellen. Maar dat werd niet aan de leiding verteld. Dat concludeert de commissie die de strandrellen onderzocht heeft. De commissie adviseert onder meer om het enorme aantal van 1700 evenementen per jaar in Rotterdam te verminderen. De man die zondag met geweld ontsnapte uit een gevangenis in Arnhem is gearresteerd. Hij werd door de Belgische politie gepakt toen hij de Duits-Belgische grens overstak. Bij zijn vlucht uit de Arnhemse gevangenis bedreigde de man die veroordeeld was voor doodslag het personeel met een vuurwapen. Bij het Londense veilinghuis Sotheby's is een zelfportret van de Vlaamse barokschilder Anthony van Dijk voor meer dan 9 miljoen euro verkocht. Drie keer zoveel als verwacht. Van Dijk schilderde het doek in 1640 in Londen, kort voor hij stierf. Het is niet bekend wie het schilderij heeft gekocht. AZ speelt na de winterstop niet in de Europa League. De ploeg uit Alkmaar speelde in Luik met 1-1 gelijk tegen Standaard... en eindigde daardoor op de vierde plaats in Pool H. Lange tijd stond AZ met één been in de Europa League. Maar in de 95e minuut scoorde keeper Bolat van Standaar alsnog de gelijkmaker. Het enige doelpunt voor AZ werd vlak voor rust gemaakt door Jermaine Lens. Het weer de komende nacht en morgenochtend regent het enige tijd hard.